San Antonio zal de zon voor mij steeds schijnen. Daar heb ik jou voor de eerste maal gekust. In San Antonio zou ik altijd willen blijven, want dicht bij jou vindt mijn hartje eindelijk rust. Ook al zwerf ik langs bergen en dalen, hoor ik steeds nog je stem om me heen. En als s'nachts weer de sterren gaan stralen, ja dan voel ik me toch zo alleen. In San Antonio jou voor de eerste maal gekust. In San Antonio zou ik altijd willen blijven, want dicht bij jou vind mijn hartje eindelijk rust. Zo vaak denk ik aan die mooie dagen, met z'n twee aan het strand in de zon. En in stem in mijn hart blijft steeds vragen, naar de stad waar eens mijn liefde begon. In San Antonio zal de zon mij steeds schijnen, daar heb ik jou de eerste maal gekust. In San Antonio zou ik altijd willen blijven, want dicht bij jou vindt mijn hartje eindelijk rust.